Jelle Visser met het NOS-journaal. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe krijgen in totaal 438 miljoen euro uit Europese fondsen. Dat heeft staatssecretaris Keizer bekendgemaakt. Een kwart van het bedrag is bedoeld voor innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Het overige geld moet banen creëren in duurzame energie, bijvoorbeeld met waterstofprojecten. Door het beëindigen van de gaswinning in het noorden dreigt veel werk daar te verdwijnen. Na een samenscholingsverbod is in Roosendaal nu ook een noodverordening ingesteld om vuurwerkoverlast te voorkomen. Aanleiding is de onrust van de afgelopen twee avonden. Jongeren stichten brandjes, staken zwaar vuurwerk af en gooiden ruiten in. In vier wijken mogen tot 9 december alleen bewoners komen... en mensen die er werken of naar school gaan. Mensen die er niets te zoeken hebben riskeren duizenden euro's boete... of drie maanden gevangenisstraf. De politie in Roosendaal heeft al acht mensen opgepakt. In Duitsland worden de coronamaatregelen tussen kerst en auto nieuw versoepeld. Dan mogen maximaal 10 mensen bij elkaar zijn. Nu is dat 5. Maar eerst blijven de maatregelen streng of worden ze nog strenger. Bondskanselier Merkel en de deelstaten hopen dat op die manier het aantal nieuwe besmettingen voldoende daalt... zodat er tijdens de feestdagen geen extra uitbraken zijn. En de burgemeester van Napels wil het voetbalstadion in de Italiaanse stad omdopen tot het Diego Armando Maradona Stadion. Dit ter ere van de gisteren overleden Argentijnse spits die op 60-jarige leeftijd is overleden. Maradona speelde van 1984 tot 1991 bij Napoli en won er tweemaal de landstitel en de UEFA Cup. Fans gingen gisteren massaal de straat op in de Zuid-Italiaanse havenstad. Het stadion wordt de hele nacht verlicht ter ere van de sterspeler. Het weer, vannacht kans op een bui, maar het is niet koud. Overdag in het midden van het land van tijd tot tijd regen. In het zuiden en noorden breekt de zon af en toe door. Het wordt 7 tot 10 graden.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 I'm reaching out like a satellite. I lost myself into the night, chasing sorry with goodbye. What a good things die? Running from all of the thoughts in my head way to the end. demons trapped inside my mind, growing wild, and their demise always dancing with the end, like a long lost friend.